Vijf uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS. Amerikaanse marine is opgehouden met zoeken naar drie vermiste militairen in de Filipijnenzee. Ze zijn niet gevonden. De drie zaten in een vliegtuig dat was neergestort bij een militaire oefening ten oosten van de Filipijnen. Acht andere inzittenden werden gered. Het toestel was dinsdag op weg naar het vliegdekschip USS Ronald Reagan. Het schip hoort bij de Amerikaanse zevende vloot. Bij die vloot zijn dit jaar al twee ernstige ongelukken gebeurd... waarbij in totaal 17 mensen om het leven zijn gekomen. De ongelukken leiden tot het ontslag van de commandant van de vloot... en zeven hoge officieren. Minister Bruins voor Medische Zorg wil dat zorginstellingen niet langer met een truc toch winst kunnen maken meldt het Financiële Dagblad. Het is voor zorginstellingen verboden om winst te maken, maar veel organisaties ontduiken dat verbod. Ze brengen hun vergunning onder in een stichting en besteden de zorg uit aan een BV. En een BV mag wel winst maken. De zorginstellingen kunnen zo ook hun bestuurders meer betalen dan eigenlijk is toegestaan. Bruin schrijft aan de Kamer dat eerder is geprobeerd dit gat in de wet te dichten, maar dat vond de Raad van State toen overbodig. De Japanse politie heeft aan de kust in het noorden van het land acht mensen gevonden die zeggen dat ze uit Noord-Korea komen. Ze zouden met hun houten vissersboot zijn aangespoeld. De vissers werden gevonden nadat de politie een melding had gekregen over een groep verdachte personen. Ze spraken geen Japans en konden pas worden verhoord toen er een tolk bij was gehaald. En toen vertelden ze dat ze met hun 20 meter lange boot op drift waren geraakt door motorproblemen. Bij de kust van Japan worden vaker Noord-Koreanen gevonden. Eerder deze maand redde de Japanse kustwacht drie Noord-Koreaanse schipbreukelingen. Het weer, toenemende bewolking met van het westen uit regen, minimaal rond 6 graden. In de loop van de dag wat droger en in het noordwesten soms wat zon. Het wordt een graad of 8 met een zwak tot matige wind uit noordwestelijke richtingen.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 Oh. Maar omdat Paul tijdens de opname begon te blaffen... lieten ze het, eh, lieten ze het maar zo en heet, noemden ze het Hey Bulldog. Oh. <laughs> Dus, ja. <laughs> Vandaar. Vandaar. Maar inderdaad, het enige, nummer, enige knappe nummer. Want de rest wat op dat album staat is toch wel... Nou, Only Another Song en is Ultimate. Dat vind ik echt gewoon... Uh, ja, ja, ja, Twee freak nummers. Mhm. Ik haat het om het te zeggen van de Beatles. Maar ik vind dat echt het zwakste. Wat, uh, eh, Even de min. Nou, daarom, het is ook eh, het minst populaire album. Er staat maar één track op. Ja. Dat is dus deze. In inlijst dus. Eh, nou, eigenlijk drie, hè? Want All You Need Love staat er ook weer op. Jawel, maar goed, dat zijn niet origineel... Nee, eh, nee, nee, nee. En eh, Yellow Submarine ook niet. maar dit wel. Dit was origineel. Dit Zo dat. Hey, Bulldog. En we gaan nu toe naar een liedje.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 Blijft een schitterend nummer. Ja, en is ook een zeer sociaal bewogen tekst. Ja. Want het gaat over de oplopende spanningen door de protesten van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging tegen de rassenscheiding. En hij gebruikte het woord Blackbird als metafoor voor een zwarte vrouw om haar te bemoedigen. Zo is dat. En de muziek haalde hij uit een suite van Bach. Ja. Dus, nou, hoe mooi kan het zijn? Hoe mooi kan het zijn? Toch? <clears throat> Nou, het was eigenlijk meer. Het, hij, zou, wilde eigenlijk de boeré spelen. Eh, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die. En, en daar maakte hij een fout in. <laughs> Want dat kon hij eigenlijk niet. <laughs> dus, dus zodoende dat dit ontstaan is. Maar goed, het doet er allemaal niet toe. Het is mooi. We gaan gauw naar nummer 11. En weer Paul. picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Alweer een paaltje. Weer een paaltje. Maar er zit een klein stukje Ringo in. Ja. Want de regel writing the words of a sermon that no one will hear is van Ringo. Oh. Kijk. Ja, en vader Mackenzie, dat, uh, <laughs> daar was ook iets mee aan de hand. Okay. Ja, ja, want eh, oorspronkelijk wilden ze zingen Father McCartney. Maar dat vond, u. <laughs> dat vond, Paal niet zo'n goed idee. Dus toen hebben ze, hebben ze het telefoonboek gepakt. En de eerste Mac die ze tegenkwamen was McKenzie. McKenzie, dus, eh, ah, is klaar. Oké. Oké. Okay. Nou, weer een paaltje nu. Ja. En we zijn in de top 10. Ja. Nummer 10. Deze is leuk. Mooi. we like to do something ah. now which we've never ever done before. And it's a track of our new LP. And this song's called Yesterday. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over flown yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm-hmm. En dan, uh, oorspronkelijk heette dat natuurlijk scrambled eggs. Ja. En daar hadden ze ook wel een tekstje op. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Not, uh, not as much as I love scrambled eggs. <laughs> en hij vertelde dat hij het liedje gedroomd had, hè? Ja. ja. Net zoals eh, Keith Richards' eh, Satisfaction, the riffie. Ja, precies. Had hij ook gedroomd. Een rare droom hebben die jongens. Ja. Let it be. Nummer 9. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. broken hearted people living in the world agree there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they diverse versies van bestaan. In ieder geval eh, met diverse gitaarsolo's. En eh, die hoor je hier ook zo allemaal door elkaar heen. <laughs> Dat is het leuke. De, ehm, maar goed, deze versie was geproduceerd door George Martin. En daar zat weer een nieuwe gitaarsolo op. En <clears throat> dit was eigenlijk de single versie. Let It Be van het gelijknamige album. Ja. Alleen daar staat dus een andere versie op. En dat waren dus vier McCartney-composities achter elkaar. Ja. Ja is toch wat, hè? Ja, dacht het wel. niet te geloven. Maar ja, we hadden daarvoor een heleboel Lennon. en we krijgen nu George weer. Dat is waar. Ja. We krijgen nu George weer. Ja, van het album Abbey Road. Ja, en, uh, ja Het nummer heet Something. En de openingszin, Something in the Way She Moves... dat is de titel van een James Taylor album. Ja. En daar heeft hij de openingszin vandaan. Oké. Nou, ik vind het goed, maar we doen eerst even een demo. <laughs> we doen eerst even een demo. Demo. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave now. You know I believe in how. Some En dat moeten we maar even goed duidelijk zeggen. Het was van... George, Harrison. Want die oen van een Frank Sinatra zei... <laughs> dat hij het de mooiste Lennon McCartney song vond die hij ooit gehoord had. Als hij al niet onsterfelijk was, dan werd hij er daardoor wel. Ja. Maar goed. We, gaan gauw verder. Dat was nummer 8. We gaan naar 7. Ja. En de met Penny Lane. Dat was eh, Strawberry Fields Forever. Luister en huiver. Komt u maar. kind of do it. That is, you can't, you know, children, but it's alright. That is, I think it's not too bad. misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright that is, I think it's not too bad. is easy with eyes closed. Misunderstanding. forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down Cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry Fields Forever is er een heel apart verhaal aan vast. Het gaat natuurlijk over <clears throat> een weeshuis dat eh, vlakbij eh, Lennon's huis stond. In Liverpool. Wat niet meer bestaat. Alleen de plaats is er nog wel. Het weeshuis niet meer. Daar placht hij te spelen als jongetje. <clears throat> maar het aparte van het verhaal... Eh, het aparte van het verhaal is eigenlijk wel dat het nummer, daar bestaan zoveel verschillende versies van. En u hoort er een paar aan, uh, vooraf gaan. Eh, en uiteindelijk is daar een versie van gemaakt. En die bestaat eigenlijk uit twee of drie andere versies. <laughs> Want uh, Lennon nam het eerst akoestisch op. Toen nam hij het op met een orkest. <clears throat> en die mellotron, dat, dat, dat hele verhaal. Die was sneller. Die was in een hogere toonsoort en sneller. En toen kwam hij nog een keer met een langzamere versie. en toen zei hij tegen George Martin... Nou, <laughs> ik wens je succes. Zoek het, zoek zoek het lekker uit. Zoek het lekker uit. <laughs> en zie maar dat je er wat van maakt. En dat is uiteindelijk dus de stereoversie geworden die u net hoorde. Maar dat is wel een, daar is wel een heleboel knutselwerk eh, aan vooraf gegaan. Maar aan eh, die anthology-versies kun je wel horen hoe de opbouw is gekomen. Ja. Dat is wel mooi. Ja, dat is, dat is echt prachtig. de, die mellotron die gebruikten ze toen voor het eerst. Dat was toen een heel nieuw instrument. Eh, dat was een ding wat eh, met, met geluidsbandjes werkte. Eigenlijk de eerste sampler. Alleen eh, dan helemaal echt met, met bandjes erin. Ja. En, en dat, dat riedeltje aan het eind, dat zat er gewoon kant-en-klaar in. Dat was één toets. <laughs> ja, ik denk natuurlijk, dat hebben ze heel ingewikkeld gespeeld. Nee, dat, was, dat was één toets. Druk maar in. <clears throat> ja, en dat, dat weet ik, omdat Paul McCartney, dat is een special van Paul McCartney, eh, dat hij eh, chaos in de, in de studio of zo. En Paul McCartney heeft al die oude EMI-instrumenten, die heeft hij opgekocht. Die staan allemaal bij hem thuis. Ja. En daar is die Mellotron ook bij, dus daar gaf hij toen ook een demonstratie op. En dan liet hij dat horen hoe dat werkte. Dus zodoende. Oké. <clears throat> chaos en creation bedoel je? Ja. Ah, oké. Eh, we gaan verder. Want we hebben nog een heleboel. Ja, lopen we wel. We gaan door de klok van 6 uur heen. We gaan eh, naar nummer 6. <laughs> nee, Here Comes the Sun van het album eh, Abbey Road uit 1969. Compositie George Harrison. Speciaal voor Jaap kopen, hè, deze. Jaapie. Die nog luistert. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Even in de tuin bij Eric Clapton thuis. Nou, toch wel leuk om te weten, toch? Tuurlijk. En John is trouwens de enige die niet meedeed op dat nummer. Nee. Hij was nog herstellende van een auto-ongeluk vandaar. Ja, ja. <clears throat> Dat is leuk, hè? In de tuin bij Eric Clapton. Ja. ja. En over Eric Clapton gesproken. Ja. Die komt in het volgende nummer ook weer voor. Ja. En ook weer een compositie van George. Ja. While My Guitar Gently Weeps. En toen ze George vroegen van... Eh, hoe is het nou in de, met, uh, met uh, steeds dik bevriend met Clapton? Zei hij, ja hoor, we shared the same life. <laughs> en dat was zo. En dat was ook zo. En dat was ook zo. Ja. Maar goed, prachtig nummer weer. Ik wil eerst dit even laten horen. Oké. Sorry. Um, maar dit is, dit is zoals hij het geschreven heeft. En dan hoort u zo hoe het geworden is. I look at you all. See the love that's sleeping. While my guitar gently weeps. I look at the floor. And I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you labeled and sold. see koptelefoon op zitten luisteren... hoor je eigenlijk nog veel meer dingen die... Ja. Het is echt ongelooflijk. Ja, het is... Zo'n zo, zo, baspartij ook die hierin zit. Het is allemaal zo apart. George Harrison. Eh, samen met Paul McCartney, Ringo Starr natuurlijk. En eh, Eric Clapton. En John. Was hij erbij? Ja, John wel. Oh, was hij erbij? Oké. hij was erbij. Oké, okay, maar is het goed als hij er maar bij was. <laughs> Ja, dat was ook weer zoiets. Eh, ze hadden het eigenlijk helemaal niet zo naar de zin met elkaar. En eh, bij de opnames van de White Album. En toen op een gegeven moment hebben ze dat wel vaker gedaan. Dan, dan werd iemand, bracht iemand een gast mee. En dan, dan deden ze weer allemaal stinkend hun best. En dat was hier in dit geval eigenlijk <laughs> ook zo. Met Clapton erbij. Omdat Clapton erbij kwam, eh, begonnen ze ineens... oh, we moeten weer eventjes... Even hun best doen. Even aan de bak. Even laten zien wat we kunnen. Nou, en dat was dus het geval met uh, eh, Wild Gently Weeps. Ja. En, en dan gaan we nu even een kwartiertje genieten van een medley. Ja, ik sla de demootjes maar even over. <laughs> Die zijn niet zo interessant. Okay. Er stond een demootje van uh, eh, Me, Mr. Mustard en... Eh, eh, ja, ik hoop dat meneer Tempierik wakker is. Want die, die wilde dit als verzoeknummer horen, deze medley. Althans het eind, Golden Slumber. Ik zei, nou, dan moet je, <laughs> dan moet je de hele op blijven. Want... eh hij komt een dent. Of hij heeft de wekker gezet. Ja, hij zegt ik zet de wekker wel. Nou, ik hoop dat hij dat gedaan heeft, dat hij wakker is. Want eh, nu om eh, kwart voor eh, zes, dames en heren. En we gaan door de klok van zes heen, hè, want we gaan het niet redden. Nee, dat gaan we niet redden. Nee, want we hebben Hey Jude nog en nog meer van dat fries. Ehm, dus ja, we gaan dat niet redden. Nee. Nou, dus, dus we gaan door tot, we gaan door tot gaatje. Tot, klaar is. Tot klaar is. zo, zo, zijn we wel. Eh, nog steeds de Beatles Top 100. En we zijn op nummer 4. Uh, 4 zijn we aangekomen. Ja, ja. En op nummer 4 staan een heleboel nummers. Ja. Ja. You Never Give Me Your Money. Die hebben we al gedraaid. Maar die draaien maar doen we nog gewoon nog een keer. Sun King, Mean Mr. Mustard, Polythene Pam. She Came In Through the Bathroom Window. Golden Slumbers, Carry That Weight. En The End. Ja, en dat geheel, dat werd dan eh, in de tijd genoemd The Huge Song. Oftewel. Ja. En het, hij komt eigenlijk voort uit, eh, ze hadden, omdat ze natuurlijk wel door hadden dat het laatste dingetje, eh, hun laatste kunstje zou zijn, hadden nog een heleboel onafgemaakte liedjes. En toen zeiden ze gewoon van, <laughs> weet je wat. We gooien het op een hoop. We gooien het op een hoop. En we zien wel. En we zien wel. <laughs> nou, oké. Is meer dan de moeite waard. Dat dan weer wel. Dan Geniet. Yep. De komende 16 minuten. Ja. goodbye. eerst het NOS nieuws van...